uur. kunnen met het NOS-journaal. De helft van de scholen in het basis- en speciaal onderwijs... geeft het geld dat ze van het ministerie krijgen voor personeel... deels uit aan andere zaken. Het geld wordt opgepot of besteed aan huisvesting... zegt het onderwijsblad van vakbond AOB. Schoolbesturen mogen zelf bepalen hoe ze de rijksbijdragen besteden. Maar in de praktijk geven veel scholen daardoor minder uit aan personeel dan de bedoeling is. D66 stelde recent voor dat niet het bestuur van een school, maar de mensen die voor de klas staan bepalen hoe het geld van de overheid wordt besteed. De Europese Commissie is een nieuwe juridische procedure begonnen tegen Polen. Die houdt in dat het land binnen een maand moet reageren op kritiek vanuit de EU op een nieuwe regeling voor rechters. Vanaf morgen moeten rechters van het Poolse Hoge Rechtshof op hun 65ste met pensioen. Europa is bang dat de conservatieve regering ze wil vervangen door partijdige rechters. Als Polen niet reageert op de kritiek, volgen mogelijk sancties. De verwachting is echter dat het land zich niets zal aantrekken van de Europese dreiging. In Waalre in Brabant is een illegale geitenhouderij ontdekt. De boer heeft 1700 jonge geiten, terwijl hij alleen een vergunning heeft voor het houden van andere dieren. Inspecteurs ontdekten het tijdens een reguliere milieucontrole. De provincie Noord-Brabant laat al een jaar geen nieuwe geitenhouderijen meer toe vanwege gezondheidsrisico's. Uit onderzoek blijkt dat mensen in de buurt van geitenboerderijen meer kans hebben op longontsteking. In Parijs is zaterdag mogelijk een aanslag voorkomen. Een Belgisch stel van Iraanse afkomst is opgepakt... omdat ze s'avonds een aanslag zouden hebben willen plegen. Doelwit was volgens de Belgische autoriteiten... een bijeenkomst van een verboden Iraanse oppositiepartij. In de auto van de verdachte lagen een halve kilo springstof... en een ontstekingsmechanisme. Een Iraanse diplomaat van de ambassade in Wenen is opgepakt als medeplichtige. Het weer zonnig bij 23 graden aan zee tot 28 in het binnenland. Vanavond en vannacht blijft het helder. De minima liggen vannacht rond de 13.